van 12 uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. Zeker 148 mensen leven gekost. Er zijn tientallen mensen levensgevaarlijk gewond. De vrachtwagen sloeg om, waarna er veel mensen op afkwamen om olie af te tappen. Getuigen zeggen dat iemand een sigaret opstak op de plek van het ongeluk. Daardoor zou de olie hebben vlam gevat, waarna de tankwagen in Pakistan explodeerde. De zes mensen die gisteravond in Almelo zijn opgepakt nadat een man uit een flat was gevallen, worden verdacht van poging tot doodslag. De 34-jarige Poolse man kwam vier verdiepingen lager op een grasveld terecht. Hij ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis en wordt in slaap gehouden. De vier mannen en twee vrouwen die zijn opgepakt waren op het moment van de val in de woning. Zij komen ook uit Polen. Volgens getuigen was er een ruzie in het huis. De VN slaat alarm over cholera in Jemen. Het aantal mensen dat, er leidt aan de dodelijke infectieziekte is gestegen tot meer dan 200.000. En al zeker 1300 mensen zouden aan de ziekte zijn overleden. Door de burgeroorlog zijn de sanitaire voorzieningen in Jemen slecht. Daardoor kan cholera zich er snel verspreiden. In de puinhopen van de aardverschuiving die gisteren een Chinees bergdorpje heeft getroffen... zijn tot nu toe 24 lichamen gevonden. Er worden nog ruim 100 mensen vermist. Zo'n duizend reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden... maar de hoop dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald... neemt met het uur af. Tegenstanders van de kerncentrales in Tihange en Doel in België houden vanmiddag een massale demonstratie. De organisatoren hopen een menselijke keten te kunnen vormen van 90 kilometer tussen Aken en Tihange via Maastricht en Luik. Ze hopen dat er 60.000 mensen meedoen. De actievoerders eisen dat de Belgische kerncentrales sluiten omdat ze niet veilig zouden zijn. Het weer eerst nog bewolkt met hier en daar wat motregen. Later wordt het overal droog met soms een beetje zon en het wordt 17 tot 23 graden. Morgen ongeveer net zo warm, zonnig en droog. Dinsdag overdag zomers, later volgen buien. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen op de A10 Nieuwe Meer Watergraafsmeer. Een kapotte auto bij Amsterdam Buitenveldert.